Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Nederland maakt zich in Europa opnieuw sterk voor een Europese vliegbelasting. Staatssecretaris Snel heeft met nog acht EU-landen, waaronder Duitsland en Frankrijk... in Brussel een oproep gedaan aan de Europese Commissie om snel met voorstellen te komen. Volgens de staatssecretaris is het niet uit te leggen dat vliegen nauwelijks wordt belast... en daardoor veel goedkoper is dan vervoer over de weg of met de trein. Op welke manier de vliegbelasting moet worden doorgevoerd maakt Nederland niet uit, als hij er maar komt. Een man van 46 die een meisje verkrachtte en zes anderen misbruikte... moet ruim drie jaar de cel in. Hij kreeg ook tbs opgelegd. De man uit het Gelderse Alem kende de meeste meisjes via zijn dochters of uit de buurt. Hij sloeg toe toen ze kwamen logeren... en maakte beelden van hen terwijl ze lagen te slapen. In totaal maakte hij 24 slachtoffers... van wie de meeste nog op de basisschool zaten. De man woonde al jaren in het dorp en was daar actief in het verenigingsleven. De Franse president Macron noemt de NAVO hersendood. Hij doet die uitspraak in het tijdschrift The Economist. Ook zegt hij dat Europa aan de rand van de afgrond staat. Tegen het blad klaagt hij over een gebrek aan afstemming tussen de VS en Europa. Als voorbeeld noemt Macron het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Noordoost-Syrië. Hij zegt dat de VS daarmee de Europese lidstaten de rug toekeert. Europa moet daarom volgens hem niet meer rekenen op Amerikaanse bescherming... en zichzelf meer als een geopolitieke macht gaan zien. Het Openbaar Ministerie is op zoek naar een belangrijke getuige in een viervoudige moordzaak. De man is na verhoor ondergedoken en spoorloos verdwenen. Bijna een jaar geleden vond hij als eerste vier doden in een bedrijfspand in Enschede. Die mannen die waren met geweld om het leven gebracht. In het pand zou een shop hebben gezeten. Onduidelijk is of de getuige iets van die moorden heeft gezien. Volgens RTV Oost is het een Vietnamees die illegaal in Nederland verblijft. De OM zegt dat hij nooit verdachte is geweest in de zaak. Het weer wordt eh, droog vanuit het zuiden. Het is een graad of 9 en er staat een matige wind uit het zuiden. Vanaf morgen komt de zon er af en toe bij en verandert er overdag weinig aan de temperatuur.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 Meer dan een kwartier ben je kwijt op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Het is langzaam rijden tussen Schiphol en Hoogmade zo'n beetje het hele stuk. De vertraging bijna 40 minuten. Ruim een kwartier voor de A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo. Een ongeluk op de A10 de ring Amsterdam-Noord richting Zaanstad. Tussen af het Volendam en Amsterdam-Tuindorp Oost-Zaanstad 3 kilometer. Zeker een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Zaanstad kan voorlopig beter omrijden via de A10 Zuid en de A10 West.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 I know you love. On the Days when your world is shining and next thing you know, it start getting cloudy. You look around, no one else to be found. And tell me where you gonna go. What you gonna do? When them chickens you be with be scheming. And the niggas round your way be hating. Baby, Baby you gon' turn to me, so face it. You can believe, believe it. And tell me what do you get when you know that you need someone to hold? And your world's out of control. Don't front like you don't know you get when things don't seem to turn around. <laughs> Everything just you down. Girl, don't start to now. I can tell you be stressing when you really don't know what to do. Know what to uh. do girl. And baby, here's a remedy, and I made it specially for you. Specially for it's you. baby, get from around here with that crying. Cause girl, you make me think that you be doubting. And I can't let you walk around pouting. You gotta believe you get. Now tell me what do you get when you know that you need someone to hold? And your world's out of control. Don't front like you don't know you get. your bones off. You're calling my crib. Tone oh so soft. You're so lost and looking for mom. When your baby father and gone, crazy bananas, and you need a nigga to come through, slanging them hands transradio.com. think it's like it's weird. We don't we don't think so. This is how this is how we do it. The soul of Amsterdam. We are dance radio. Whoa. Baby, y'all a perfect match to a touch. That's the way you work it. One hand watching the other, and you're not watching another man, and he's not watching some other woman. No need to let the tough times leave a frown. Erase your blue face now, baby, you're with the brown. He said, to take care of you like a doctor. Don't sweat nothing, Bob. She got you. That's the way love Radio. Dance Radio. wanna be It's. run around and baby go, mmm, so sweet. ASAP, give your love to daddy. ASAP, give your love to daddy. Hold you tight, treat you right. Give it the loving all throughout the night. If you could eat me, flip me with puppy love, is with me.